Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden verwacht dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen. Biden zei dat op een persconferentie ter gelegenheid van zijn eerste jaar als president. Hij zei daarbij ook dat het de vraag is of Poetin overgaat tot een volledige invasie en bezetting. Mocht Rusland inderdaad Oekraïne binnenvallen... dan zullen daar strenge sancties tegenover staan, waarschuwde Biden. Rusland heeft nu zo'n 100.000 militairen langs de grens met Oekraïne gestationeerd. Het land wil onder meer garanties van de Verenigde Staten en de NAVO... dat Oekraïne nooit zal toetreden tot de NAVO. De NAVO wil dat niet toezeggen. Diplomatiek overleg leverde vorige week niks op. Vrijdag staat er een nieuw overleg gepland tussen de VS en Rusland. De VU zet de subsidiestop die de Amsterdamse Universiteit uit China ontvangt... voor een centrum dat onderzoek doet naar mensenrechten. Dat zegt de VU in een reactie na onthullingen van de NOS. Het onderzoeksteam bleek sinds 2018 jaarlijks 250 tot 300.000 euro te krijgen... van een Chinese universiteit die nauwe banden heeft met de communistische partij. Medewerkers van het centrum van de VU hebben het regelmatig opgenomen... voor het Chinese mensenrechtenbeleid. De VU zegt dat het bedrag van dit jaar wordt teruggestort. Het kabinet Rutte 4 kan aan de slag. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft vertrouwen in de uitwerking van de plannen in het regeerakkoord. Veel plannen zijn in hoofdlijnen opgeschreven en moeten nog worden uitgewerkt. Dat was ook de wens van de Tweede Kamer. De Kamer wil wel dat het kabinet voorstellen doet om de verwachte tegenvallende koopkracht van met name ouderen te verbeteren. In verschillende plaatsen in Nederland zijn vanavond coronaprotesten geweest. Het lijkt erop dat alles rustig is verlopen. In Sittard waren er volgens de regionale omroep 1 Limburg zo'n duizend mensen op de been. In Maastricht, Enschede, Oldenzaal en Aalten ging het om zo'n 100 tot 250 demonstranten.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 Esto no es casualidad. Vayamos pa' lo oscurito. Allá los besos son ricos. Vamos a dejarnos te cuento que esto no es casualidad. Don, don, donde tú quieras. Lo hicimos en la piscina y en la escalera. En la cama y en la playa laat me Spaans voor je Zeg me wat ik moet doen, het maakt niet uit waar of hoe. Zeg me waar ik moet gaan, Eén nog nodig heb ik maar. Llamare, maar het en todo si te het lo your teeth right. I can be your cherry apple peak, I know your key lime. Baby, I got everything and so much more than she's got.